7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Nigerdelta 70 miljoen euro voor de schade door olielekkages. In 2008 lekte door bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit leidingen bij het vissersdorp Bodo. Het olieconcern zegt dat er nu een schikking is getroffen, maar volgens Milieudefensie heeft de rechter Shell tot betaling gedwongen. In Nigeria eisen meer dorpen compensatie van Shell. Bij een woningbrand in Almere is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond, voor wie er twee slecht aan toe zijn. De brand brak vannacht door nog onbekende oorzaak uit in een huis aan de Paulus Potterstraat. Vuur sloeg over naar twee andere woningen. Uit voorzorg werden omliggende huizen ontruimd. De brand in Almere was rond half vier geblust. In de burgeroorlog in Syrië zijn vorig jaar tot drie keer toe vaten met chemicaliën afgeworpen boven dorpen van de oppositie. Daarbij vielen 13 doden en honderden gewonden. Blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat vrijwel zeker om chloor en zeer waarschijnlijk zit het Syrische leger erachter. De vervolging van christenen vanwege hun geloof is het afgelopen jaar in veel landen toegenomen, schrijft Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. De ranglijst christenvervolging van Open Doors wordt al 13 jaar aangevoerd door Noord-Korea. De rest van de top 10 bestaat uit moslimlanden in het Midden-Oosten en Afrika. Internetwinkels hebben de afgelopen kerst en Sinterklaas minder pakjes te laat bezorgd dan in 2013, blijkt uit onderzoek van Q&A Research and Consultancy. 475.000 klanten kregen hun bestelling niet op tijd. Het zijn er 75.000 minder dan het jaar daarvoor. Kerstmis viel afgelopen jaar een dag later in de week dan in 2013 en daardoor hadden webwinkels volgens de onderzoekers een werkdag meer om bestellingen te verwerken. Het weer, het is droog, geregeld schijnt de zon en het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf morgen zeer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Beverwijk 2 kilometer.